Dik de met het NOS Journaal. Jolande Sap vertrekt als partijleider van GroenLinks. In een verklaring staat dat ze geen andere mogelijkheid ziet... nu de partijtop het vertrouwen in haar heeft opgezegd. Ik doe dit met pijn in het hart, schrijft ze. Eerder op de middag kwam via NRC Handelsblad naar buiten... dat de partijtop de positie van partijleider Sap onhoudbaar vond. Volgens een van de bronnen van NRC Handelsblad... waren de verhoudingen te veel verstoord om nog effectief te kunnen samenwerken. Jolande Sap volgde in december 2010 Femke Halsema op... Bij de verkiezingen vorige maand verloor GroenLinks zes van de tien Kamerzetels. Textielketen Henk is failliet. Het faillissement is aangevraagd en ze volgens de bewindvoerder worden toegekend... omdat alle betrokkenen het ermee eens zijn. De keten met 100 winkels in vooral het noorden, midden en westen van het land... zat al in surseance van betaling. Circa 400 werknemers worden nu ontslagen. Het faillissement wil niet zeggen dat de textielketen Henk definitief verdwijnt. De bewindvoerder werkt aan een doorstart. De politie van Cuba heeft gisteren de Cubaanse blogster Joanny Sanchez gearresteerd. Ze is de bekendste blogster uit Cuba en wordt door het regime in Havana als dissidente gezien. Haar weblog wordt in zeker tientallen vertaald, ook in het Nederlands. Sanchez was met haar man en een andere blogger op weg naar een rechtbank toen het drietal werd aangehouden. In 2010 won Sanchez de Prins Klausprijs. Het regime in Havana gaf haar toen geen toestemming om de prijs in Nederland op te halen. Amerikaanse architectuurliefhebbers zijn in het geweer gekomen... tegen de dreigende sloop van een huis in de staat Arizona. Het gebouw is ontworpen door Frank Lloyd Wright... een van de beroemdste architecten van het land. Tekende onder meer voor het Guggenheim Museum in New York. Het huis staat al maanden leeg en ligt op een gewild stuk grond in de stad Phoenix. De stad heeft de eigenaar opdracht gegeven de sloop voorlopig uit te stellen... om een reddingsplan te kunnen opstellen. Het weer nog bewolkt, vooral in het zuidoosten regen. Zuidwestenwind is aan de kust hard tot stormachtig met kans op zware windstoten. Maximaal tussen 14 en 17 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig, maar daarna steeds meer zonnige perioden. Het wordt al een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.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 Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je de 40 beste platen van Europa hier op CFM Zandvoort voorbij komen. Dat doen we alweer in de 22e jaargang. En van deze 22e jaargang vandaag aflevering 40. 5 oktober 2012, de dag na Dierendag. De dag van Pascal van der Beekse verjaardag. Pascal, gefeliciteerd. Ook maar even via de radio dan. 21 stijgers in de lijst, 1 zittenblijver, 15 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat er ook 3 uit de lijst moeten natuurlijk. Ben Howard's Keep Your Head Up na 14 weken. 13 weken voor Jason Mraz of Freedom Song. En One More Night van Maroon 5 staat ook 13 weken in de lijst. Snelste stijger, dat is Coldplay deze week. Hurts Like Heaven gaat 9 plaatsen omhoog. Een slechte week is voor Pink. Blow Me One Last Kiss zakt R12. Rudimental John Newman viel de love ondertussen alweer 14 weken lang in de lijst. En daarmee het langst genoteerd van allemaal. En misschien komen we die straks nog wel ergens tegen in de lijst. We beginnen bijna onderaan. Op plek 38 vinden we Sherlock Holt. Dat is een van de bekendste vrouwen van Groot-Brittannië. En veel mensen hebben ook een mening over deze vrouw. Ongeloofwaardig als jurylid omdat ze zelf geen enkel talent heeft. Dat is een van de dingen die mensen over haar zeggen. Maar ondanks dat gaat toch haar muziek erg goed. Cheryl Cole komt namelijk met Rush 32 en Screw You binnen in de lijst. Down op vrijdag. Down op vrijdag.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 So caught up in the love I felt for you. I burned out like a flame I'd held for you. it never was enough. I never got your love. I loved you so much, but you never gave a fuck.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 So screw you, aldus Cheryl Cole. En screw you komt deze week binnen op plek 38. Boy en Little Numbers zakt deze week van 30 naar 37. En dat doen ze in de 11e week alweer. En net zo meezakkend gaat Florence en de Machine en Spectrum van 29 naar 36. En wereldberoemd werden ze met hun eh, debuutsingle What Makes You Beautiful... Het gaat natuurlijk over Simon Cole's Angels. En dat eh, kennen wij dan weer beter als One Direction. En ondanks het gigantisch succes leidt de Engelse band een beetje aan het Justin Bieber effect. De hemel ingeprezen worden door uh, overenthousiaste tienermeisjes... en gehaald worden door het mannelijke deel van de aardbevolking. En waarschijnlijk hadden Take That en de Backstreet Boys wel zoiets gehad... als in de jaren 90 alle social media als Twitter en Facebook hadden bestaan. Live While You Are Young, dat is de leadsingle van hun tweede studioalbum Take Me Home, dat op 12 november uitkomt. Het lijkt op dat de heren werkelijk niks aan hun succesformule hebben veranderd. En waarom zouden ze ook Never Change a Winning Team, al dus The One Direction. Live While We Are Young, zo heet de nieuwe single van hun. En ze komen daarmee deze week binnen op plek 35. En zometeen via nog Sam and the Wamp en Bam Bam. En ook Rihanna staat voor je klaar met Diamond. I'm waiting on you www.zfmzandvoort.nl I'm the guy with the bass and drum going around like bum bum bum. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision of like a diamond. So shine. zou Rihanna hier dan weer zingen over Chris Brown. Want hun eh, relatie lijkt weer nieuw leven te gaan krijgen. Twee artiesten werden de afgelopen dagen meerdere malen gespot in New York. Rihanna en Chris gingen daar eh, afgelopen maandagavond samen op stap in de Big Apple. En twee bezochten daar een club waar ze volgens ooggetuigen nauwelijks van elkaar konden afblijven. Wordt vervolgens dus weer het verhaal over Chris Brown en Rihanna. Rihanna doet het ook gewoon goed met de muziek. Want uh, Diamonds staat nu twee weken in de lijst en gaat omhoog van 35 naar 33. De hoogste binnenkomen vinden we op 32. We hebben er weer lang op moeten wachten. eindelijk weer een nieuwe single voor Bruno Mars. Via een eh, live YouTube-sessie eh, draaide Mr. Mars het nummer voor het eerst voor zijn tienduizenden fans. De plaat Lock, Locked Out of Heaven die dient als leadsingle voor zijn tweede studioalbum Underdogs Jukebox. En dat moet 11 december in onze winkels liggen. Bruno en zijn eh, productieteam hebben de laatste paar maanden hard aan deze track gewerkt. And so if it's not good, we waste a lot of time, al dus Bruno Mars. En gelukkig is eh, Lock It Out of Heaven best wel goed en onthult tevens de Bruno muzikaal gezien aan het ontwikkelen is. Geen 100% eh, zoetsappige popmuziek meer, maar toch weer wat anders. Het nummer dat mede geproduceerd is door Bruno twee collega's in de Simsing Stones... doet sterk denken aan een Message in the Bottle van de police... En ook eh, satonische zang van Bruno Alasting. En daarna New Wave neigende instrumentale stukjes. De refrein is dan weer eh, puur synthesizer pop. Meer de sound die momenteel de radio domineert. Een slimme combinatie van allemaal verschillende stijlen. En ook het begin van de plaat, dat eh, komt erg bekend voor. Maar Bruno Mars doet het daar dus wel goed mee. Locked It Out of Heaven komt deze week binnen als hoogste binnenkomer. Hij doet het op plek 32. Dat was de nummer 31, dus van ons even tijd om achterom te kijken. Op 40 eh, namelijk Liana LaHaves, Is Your Love Big Enough? In de 11 week zak zij naar de laatste plek toe. 13 weken in de lijst eh, Z en Match Goma Spectrum zakkend van 34 naar 39. 38 is het voor Sheryl Cole en Rack 32 Screw You. En Boy Little Numbers zakt van 30 naar 37. Van 29 naar 36 in de 10e week Florence and the Machine Spectrum. Nieuw binnen op 35 de One Direction Live While We Are Young. Sam and the Wamp en Bam Bam staat twee weken in de lijst. Gaat van 37 naar 34. Van 35 naar 33 in de twee, tweede week, ja, Rihanna en Diamonds. Bruno Mars, Locked It Out of Heaven, komt nu binnen op 32. En Christina Aguilera, Your Body. In de derde week gaat zij omhoog van 33 naar 31. Mumford Sons, I Will Wait kwam ook drie weken geleden in de lijst. Ze doen het rustig aan. Vorige week 31, deze week naar 30. blow was strong and used my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. I tethered my iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa.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 Carly Ray Jepsen. This Kiss. Vorige week nog 28, nu omhoog naar 26. Daarvoor PSI en de Gundam Style. In de tweede week ging hij omhoog van 32 naar 29. Op 28 trouwens Alex Cardina en Chinatown in 27. Voor de plaat die het langs van allemaal erin staat...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 Alex Cardino, Chinatown, zakt naar 28. Langs genoteerd van allemaal 14 weken. Rudimental John Newman, Feel the Love op 27. Carly Rae Jepsen, This Kiss in de derde week naar 26. Omhoog naar 25 in de vierde week Cash Cash Michael Jackson. If I Couch, Phoenix Paul, Gregory Gay, In My Mind zakken één plek in de zevende week naar 24. Alicia Keys, The Girl on Fire gaat er drie omhoog in haar vierde week. En de Swedish House Mafia gaat er drie omhoog in de derde week Don't You Wear A Child. Nicki Minaj en Pound The Alarm staat 12 weken in de lijst, zak van 17 naar 21. En ook eh, flink verlies voor Pink, Blow Me One Last Kiss zakt r 12 en daarmee de snelste daler van vandaag. Dat alles ook nog eens in haar twaalfde week. Ook 12 weken in de lijst. Oval City, Carly Rae Jepsen en The Good Time zakken van 11 naar 19. En omhoog van 20 eh, naar 18 in de vijfde week gaat de Oegandese uit de lijst. Michel Kiwanaka. Zijn Bones staat ondertussen alweer 5 weken in de lijst en dus omhoog van 20 naar plek 18.